Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU en vaccinmaker AstraZeneca zijn even geen vrienden. De Europese Commissie is boos omdat AstraZeneca niet de beloofde 80 miljoen coronavaccins kan leveren. Problemen in de fabriek zouden daarvoor de oorzaak zijn, maar de EU gaat daar niet mee akkoord. Ook omdat er nu wel veel vaccins uit Europese fabrieken naar Groot-Brittannië gaan, zegt correspondent Sander van Hoorn. Er zijn eh, allerlei dingen gezegd. De Europese Commissie heeft ook gezegd dat ze vanaf aanstaande vrijdag elke export van het vaccin... wat eh, hier in de Europese Unie geproduceerd wordt... maar naar buiten toe geëxporteerd wordt... dat ze dat willen kunnen tegenhouden. Vanmiddag zou er weer gepraat moeten worden. Het leek er even op dat dat niet door zou gaan... maar het staat nu toch weer gepland. Je kan vanaf vandaag niet meer zomaar de grens over naar België. Alle niet-essentiële reizen zijn verboden. Wie echt naar België moet, heeft een ingevulde verklaring nodig. De maatregel geldt tot 1 maart. Voor werk, een huwelijk of een uitvaart mag je nog wel naar België. Feest in de Beekse Bergen. Daar is deze week een heel zeldzame Nubische giraf geboren. Dat is een bedreigde giraffensoort die het afgelopen jaar maar drie keer in Nederland werd geboren. De Nubische giraf is wat bleker en groter dan de normale. In Beekse Bergen zijn ze erg blij met de nieuwe telg die Christian Christine is genoemd. Ze stond al snel op haar poten en drinkt veel bij haar moeder Gerda, zegt een verzorger. En in de Amerikaanse stad New Orleans is het normaal rond deze tijd van het jaar een groot feest. Dan is het Mardi Gras, een soort carnaval waarbij grote versierde wagens door de straten rijden. Dat is nu vanwege corona geen optie, maar er wordt nog steeds gefeest. Alleen rijden er nu geen versierde wagens door de straten, maar versieren mensen hun eigen huis. A lot of people have a stoop or a balcony and it's a way that we can like decorate and go all out and direct our creative energy and then like wave at everybody from a distance. <laughs> Mensen kunnen dus met hun eigen auto langs de versierde huizen rijden en zo toch een beetje een feestje vieren. Het weer. Vanmiddag wordt het op steeds meer plekken droog. Soms breekt de zon even door. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen dan regent het. Misschien valt er ook natte sneeuw. En het is iets kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Way we on the cloud, baby girl a superstar. Diamonds on my baby, like they're glowing in the dark. Jij like op an angel, baby girl, ik for what? Ik for your je branden, baby girl, ik mis die spark.